zodat meer mensen kunnen zitten. Er reizen veel mensen naar het zuiden om de lockdown in ons land te ontvluchten... Die treinen blijven rijden zolang het nodig is. De NS raadt het juist af om de trein naar België te pakken. En ook de missionair minister De Jonge vindt alle grenshoppers niet goed bezig. Antwerpen is een prachtige stad en Aken is ook een prachtige stad en Keulen is heel mooi. En toch is het niet verstandig. Als het in Nederland niet verstandig is om in een volle winkelstraat te lopen, is het dat in Antwerpen ook niet en in Aken ook niet. Dus onze indringende oproep herhaald is nu, doe het niet. De brandweer had het vannacht druk in het zuiden van Gelderland met het blussen van vreugdevuren. Er werden er vannacht acht gedoofd. Rond de jaarwisseling worden die vuren aangestoken door jongeren. Heb je geen zin in keiharde ballen? Let dan even op bij de oliebollenmix van Koopmans. De bakkers hebben zich vergist in de bakmix. Er zit geen gist in en daardoor worden de oliebollen als bakstenen. Geen krenterigheid, gewoon een oliedomme fout. Het gaat om een beperkt aantal bakmixen die alleen bij tientallen regionale supermarkten in de schappen liggen. En zit jij met je hoofd al bij Oud en Nieuw? In Rotterdam wel. Daar bereiden de hulpdiensten zich voor op de jaarwisseling. Laatst liep het na een coronademonstratie uit op rellen. Ze hopen dat het vrijdag rustig blijft en zetten 550 hulpverleners in, hoorde verslaggever Harold Brouwer. Denk aan ambulancepersoneel, politie en brandweermensen. Ze hebben ook een brandweerwagen voorzien van tralies voor alle ruiten. En dat voelt voor de brandweer wel raar. Dit zijn wij ook niet gewend. Kijk, als, als hulpverleningsorganisatie en zeker als brandweer ben je besteld om ergens veiligheid terug te brengen. Je wil een brand blussen of je wil een incident helpen op te lossen. En daar hoort niet bij dat je bekogeld wordt door uh, relschoppers. Eh, dus het voelt heel, voor ons heel vreemd dat wij dit doen. Heb ik het weer nog. Het is grijs. Vanmiddag trekt regen vanuit Zeeland naar Groningen.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 Een heel fijne vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. The warmest season of the year is here again. December is beginning to shine. feels coming to the atmosphere again So fine, so fine And everybody's running, getting something done So little time and so much to do I thought I'd write a note up to a Christmas tree To you, to you Don't street Everybody around the world Wherever you may be Don't, Don't forget, forget the love Under the Christmas tree people that I love on their way I'm wishing once again the world could always be A holiday, just a holiday And don't, don't forget, forget the love, the love Under the Christmas tree Tonight, Tonight. Put, love, put love Under the tree under the Christmas tree. Merry Christmas, Merry Christmas. Everybody around the world, wherever you may be, don't forget the love under the Christmas tree. don't forget the love under the Christmas tree. Wake up in the morning feeling like P.